kan ik des nachts niet slapen. Dan lig ik te denken aan de vissers ginds op zee, die voor het dagelijks bestaan hun leven wagen. In donkere nachten ver verwijderd van de regen. strijden menig uur. Aan boord van kleine schepen als een speelbal der natuur. Als de zuidwester bloeit, kan ik des nachts niet slapen. Dan bid ik in stilte voor die vissers geen zonzeer. Een visser moet varen dat is zijn beroep. In duizend gevaren volgt hij steeds de roep. De ziedende golven verschaffen hem brood, waarvoor hij moet vechten op kan ik des nachts niet slapen. Dan lig ik te denken aan de vissers op zee, die voor het dagelijks bestaan hun leven. aan boord van kleine schepen als een speelbal der natuur. Als de zuidwester groeit, kan ik des nachts niet slapen. Dan ben ik